Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drugscrimineel Ridouan Taghi staat vandaag voor de rechter. Rond deze tijd gaat het hoger beroep in de Marengo-zaak weer verder. Eerder bleef Taghi in zijn cel in Vught tijdens de rechtszaken... maar de rechters willen hem nu in het echt spreken... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Een aantal problemen zijn er. Problemen met de eh, advocaten. Dat geldt voor Taghi. Al sinds eh, de arrestatie van zijn eh, advocaat Ines Wesky... zijn daar problemen mee. Hij kreeg toen drie nieuwe advocaten... maar twee daarvan hebben zich inmiddels teruggetrokken. De rechters willen weten hoe Taghi hier zelf in staat. Ridouan Taghi kreeg eerder levenslang voor onder meer de opdracht voor vijf moorden. Hij is het niet eens met die straf en is dus in beroep gegaan. Het lukt Rusland nog steeds om aan Nederlandse microchips te komen. Vorig jaar gingen er ondanks alle sancties duizenden die kant op, ontdekte Nieuwsuur. De Nederlandse fabrikanten zeggen dat ze zich aan alle regels houden... maar dat de chips via een omweg alsnog in Rusland terechtkomen. Het is dus niet zo dat die merken direct aan Rusland leveren. Die chips die belanden in eh, bijvoorbeeld China. En allerlei tussenhandelaren. Het zijn er eh, bij die, de data die wij hebben bekeken meer dan 400 afzonderlijke handelaren. Die weten dus die chips naar Rusland te krijgen. Volgens Oekraïne worden de chips onder meer gebruikt voor wapens. En even binnendoor een populaire shortcut nemen van de A2 naar de A27 gaat je straks een hoop geld kosten. vanaf maandag hangen er daar camera's om sluipverkeer bij Lexmond in Utrecht tegen te gaan. Deze buurtbewoonster kan niet wachten. Ze is helemaal klaar met al die auto's in haar straat. Ze blokken fietspaden af, ze blokken de in- en uitvoerwegen van de wijk, blokken ze af. staan bumper aan bumper, staan stil. Dat is heel frustrerend gevaarlijk ook.